uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Het wrak van het toestel van de Argentijnse voetballer Emiliano Sala is gevonden in het kanaal. Dat melden Britse media. Het toestel verdween maandag 21 januari van de radar... toen de voetballer op weg was van Nantes naar zijn nieuwe club in Cardiff. Een zoektocht van autoriteiten leverde niets op. Familieleden besloten daarom zelf verder te zoeken. Het wrak ligt op ongeveer 40 kilometer ten noorden van het eiland Guernsey. De regering van Curaçao is bereid om een steunpunt te worden... in een internationale hulpactie voor Venezuela, meldt Nieuwsuur. Onder president Maduro is het land afgegleden naar een diepe politieke en economische crisis. Volgens oppositieleider Guaido dreigen zeker 250.000 Venezolanen te overlijden door ondervoeding of gebrek aan geneesmiddelen. Curaçao, waar 15.000 Venezolaanse vluchtelingen leven, ligt dicht bij Venezuela en zou erg geschikt zijn als distributiepunt voor hulpgoederen. Israël gaat een hek bouwen langs de grens met Gaza. Over de volledige grens van 65 kilometer komt een stalen hek van 6 meter hoog. Premier Netanyahu zegt dat het hek langs Gaza zal voorkomen dat terroristen Israël kunnen binnendringen. Bij dezelfde grens is ook een ondergronds detectiesysteem waarmee tunnels worden opgespoord die smokkelaars en terroristen gebruiken om ongezien van Gaza naar Israël te komen. De Amerikaanse krant The Washington Post heeft in de pauze van de Super Bowl vannacht reclamezendtijd gekocht om aandacht te vragen voor de risico's die journalisten lopen. In een spotje van 60 seconden stelt de krant dat het vak steeds gevaarlijker wordt. De krant noemt onder meer de vermoorde Saoedische columnist Jamal Khashoggi en een freelance verslaggever in Syrië die al meer dan zes jaar vermist is.